11 uur. Marnix Ampersen eh, met het NOS-journaal. Ajax heeft in de derde voorronde voor de Champions League gelijk gespeeld tegen PAOK Saloniki. In Griekenland werd het 2-2. De Amsterdammers kwamen in de eerste helft op voorsprong door een doelpunt van Ziyech... maar PAOK kwam snel terug tot 2-1. Na de rust maakte Huntelaar de gelijkmaker. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. De politie zoekt een groep mannen die betrokken zou zijn bij de mishandeling van een zwangere vrouw in Amstelveen op 20 juli. Dat gebeurde bij een muziekfestival in het Amsterdamse bos. Volgens de politie bleven de mannen doelbewust voor haar auto lopen. Uiteindelijk trokken ze de deur van de auto open en een van hen trapte op haar in. De politie is op zoek naar getuigen. De vrouw maakt het naar omstandigheden goed. Gewapende overvallers hebben in Mexico-stad gouden munten... ter waarde van omgerekend ruim 2,2 miljoen euro gestolen. Het goud lag opgeslagen bij de muntenfabrikant van de Mexicaanse overheid. De kluis met de munten zat niet op slot. Het zou gaan om penningen die in 1921 zijn geslagen... vanwege de 100-jarige herdenking van de bevrijding van de Spanjaarden. Er is een derde tijdelijke vuilstortplaats nodig... vanwege de problemen bij de Amsterdamse afvalcentrale AEB... Volgens de gemeente Amsterdam moet die stortplaats de verbrandingsalven ontlasten. Door geldgebrek en slecht onderhoud draait hij niet op volle kracht. Waar de derde tijdelijke stortplaats komt is nog niet bekend. Amsterdam verwacht ook dat er meer geld naar het noodleidende AEB moet... dan de 16 miljoen euro die al is vrijgemaakt. Henri Bellolo, de producer achter de discogroep The Village People, is overleden. De Fransman richtte de groep in de jaren 70 op en schreef mee aan de tekst van een aantal hits, zoals In the Navy en Go West. De Village People waren bekend vanwege hun extravagante uitdossing, onder meer als indiaan en politieagent. Henri Bellolo werd 82 jaar. Het weer. Vannacht valt er een enkele bui en koelt het af tot ongeveer 15 graden. Morgen overdag trekken er enkele buien over het land, vooral in de middag met kans op onweer. Het wordt dan 21 eh, tot 23.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 Sending roses and your silly dreams, really just a waste of time because she's mine. Cause I really feel it's time. I know she'll tell you I'm the one for her. Cause she said I blow her mind. The girl is mine.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 I've been wondering deep there made me fall in love. Spent the whole day, girl, thinking about your love. Girl, I'm thinking about your love. Never knew it could be so good. Thinking of your my head. Got to hustle, yes I do. I got to go to work when it's over. Yeah. I can see my girl, everybody says I'm hypnotized. See the twinkle, yeah. When they look in my eyes, do not stop me, no, no. But what you thinking of?